Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Griekenland zijn de afgelopen dag meer dan 400 nieuwe bosbranden uitgebroken. De grootste brandhaarden zijn momenteel op het eiland Evia en op de Peloponnesos. Volgens de autoriteiten werd aan het einde van de middag nog gestreden tegen 55 actieve branden. Honderden brandweerlieden zijn ingezet, maar ze worden tegengewerkt door de sterke wind. Het zijn de hevigste bosbranden in 30 jaar. Ook het noordoosten van Siberië wordt geteisterd door bosbranden. Daar zijn tientallen dorpen ontruimd. Die liggen allemaal ten zuidoosten van de stad Yakutsk. Volgens de lokale autoriteiten worden nog zo'n twaalf andere dorpen bedreigd door branden in de omgeving. Het gebied kampt al weken met hevige bosbranden. De Fransen zijn opnieuw massaal de straat opgegaan om te demonstreren tegen het vaccinatiebeleid van de overheid. Het is de vierde zaterdag op rij dat het tot protesten komt. Vandaag richten het protest zich vooral op de invoering van een coronapas komende maandag. Fransen kunnen daarmee bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief zijn getest. Ook voor niet spoedeisende bezoek aan het ziekenhuis en voor veel treinen is de pas verplicht. Volgens de regering liepen vandaag bijna 240.000 mensen mee... tijdens de betogingen in de meer Bordeaux, Parijs, Nice en Montpellier. In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de Pride Walk... de demonstratie voor gelijke rechten voor de LBTI-gemeenschap. De protestmars was onderdeel van de jaarlijkse Pride Week... die vorig weekend begon. De route voerde onder meer langs het Rokin... waar 71 vlaggen hangen van landen waar homoseksualiteit nog altijd verboden is. De Pride Walk is een van de weinige onderdelen die wel door kon gaan. Onder meer de botenparade en een aantal feesten moesten worden afgelast... vanwege coronabeperkingen. De Pride Week duurt nog tot morgen. Het weer. Vannacht trekken nieuwe buien over ons land. Vooral langs de kust ook met onweer. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Morgen vallen geregeld buien, vooral in het westen en noorden van het land. In de loop van de dag wordt het vaker droog met meer zon.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 This is Intense Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. Who is he and what is he to you? Is he to you? Is he to you? fairy me men don't have much intuition. How long? Is that what you're really thinking of? Are you wishing? Before you wreck your old home, be certain of the new. Who is he and what is he to? Global House Vibes with DJ Malzo. so I want you to feel. Intense Radio. it. It would be well earned if we were made in His image. Then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but they feel us just the same. We are twisted with everything that's wrong. And a collective understanding an ascension, yet still there's this tension. Yet still there's this tension.